van 2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft zijn opvolger Donald Trump telefonisch gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning. Hij nodigt Trump uit in het Witte Huis om te praten over de machtsoverdracht in januari. Obama belde ook partijgenoot en verliezend kandidaat Hillary Clinton. Zij heeft zelf nog niet in het openbaar gereageerd op haar verlies. Maar de verwachting is dat ze een van ergens in de komende uren met een verklaring komt. Coffeeshops in Amsterdam die zijn beschoten mogen voortaan toch open blijven. Tot nu toe was het beleid van de gemeente om een beschoten coffeeshop voor onbepaalde tijd te sluiten om de rust te herstellen. Maar coffeeshophouders hoeven nu niet meer dicht na een beschieting als ze veiligheidsmaatregelen nemen, zoals camerabewaking en goed meewerken aan politieonderzoek. Ze moeten dat beloven in een ondertekende verklaring. De afgelopen maanden zijn meerdere Amsterdamse coffeeshops beschoten. Daarvoor werd gisteren nog een verdachte opgepakt. Bij een tramongeluk in het zuiden van Londen zijn meer dan 50 passagiers gewond geraakt. Volgens Britse media wordt gevreesd voor zes doden. De politie bevestigt alleen dat er doden zijn gevallen bij het ongeluk, maar noemt geen aantallen. De tram is ontspoord in een tunnel en op zijn kant terechtgekomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse alcoholbranche roept RTL op om direct te stoppen met het programma OO Daar Gaan Weer. Daarin wordt volgens alcoholproducenten overmatig alcoholgebruik aangemoedigd. Het realityprogramma is de opvolger van OO Gerso en volgt een groep Haagse jongeren die vakantie viert op Ibiza. RTL heeft nog niet gereageerd op de oproep. Het weer in het midden en zuiden is het bewolkt met wat lichte regen.